Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Kunnen we eind deze maand op een terras zitten? Het is een van de vragen die op tafel liggen in het katshuisoverleg vandaag. De demissionair ministers en deskundigen praten daar weer over de coronaregels. Het gaat ook over niet-essentiële winkels weer helemaal open mogen en over de avondklok. Niet iedereen zit dat zitten. Ziekenhuizen maken zich zorgen. En ook deze viroloog hoopt dat het kabinet voorzichtig is. We hebben afgelopen zomer, vorig jaar, gezien hoe snel het kan gaan. Eh, en ik denk dat daar ook een beetje wel eh, naar gekeken zou kunnen worden. Dat je met beleid eh, moet versoepelen en niet alles in één keer op moet gooien. Dinsdag is er weer een coronapersconferentie. Het programma Nieuwsuur heeft duizenden opnames in handen van telefoongesprekken van een hoofdverdachte in de MH17-zaak. Bijna zeven jaar geleden werd dat vliegtuig neergehaald boven Oekraïne. Daarbij vielen bijna 300 doden. Die hoofdverdachte was een belangrijke man bij de separatisten... die willen dat Oekraïne bij Rusland hoort. Uit opgenomen telefoongesprekken blijkt onder meer dat hij eerst dacht... dat het een gevechtsvliegtuig was dat uit de lucht geschoten was. het is een Boeing, zegt de beller. Daarvan ben ik niet op de hoogte, zegt de verdachte dan. Volgens het Openbaar Ministerie maakt het voor de beschuldiging niets uit... dat hij pas later hoorde dat het om een passagiersvliegtuig ging. Het OM heeft de opnames zelf ook. En bij een wilde achtervolging in Heerlen in Limburg zijn gisteravond twee agenten gewond geraakt. Ze wilden een auto controleren toen die er plotseling vandoor ging. De bestuurder haalde wilde toeren uit om uit handen van de politie te blijven. Meerdere politiewagens zijn beschadigd en één kwam er in een greppel terecht. Uiteindelijk kon de man worden aangehouden. het Caribische eiland Saint Vincent ligt onder een dikke laag as. Door een vulkaanuitbarsting is het eiland met normaal kleurige huizen nu helemaal grijs. Zo'n 16.000 mensen moesten geëvacueerd worden naar eilanden in de buurt. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. En het weer nog. Vanmorgen vooral in het oosten nog regen. Later wordt het bijna overal vaker droog. En de zon breekt ook af en toe door. Het wordt 7 of 8 graden. Alleen in het zuiden van Limburg blijft het druilerig bij max 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 For when I see him, he hypnotizes me. When he takes hold of me. with his hot hand. Someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. luisteraars, welkom bij twee Uur van CFM Jazz... samenstelling, presentatie, Alco Beuving. Eh, en ik, eh, ja, ik begon met een nummer van, eh, dat is getiteld I Love You Porky... bekend natuurlijk van Kursvin uit Porky en Bess... En dit vond ik werkelijk waar de aller, allermooiste uitvoering die er van dit nummer bestaat. En daarom heb ik het ook helemaal uit laten draaien. Ik kon er niet toe komen om het eerder weg te knijpen. Het is een lange uitvoering, want het duurt 6 eh, minuten en 30 seconden. Maar het, eh, al, het is allemaal de moeite waard. Want eh, ja, de blazers geven een extra klagelijk tintje aan de muziek... door hun dalende lijnen in de introductie. En de pianist Chick Corea voegt met zijn spitse spel... wat ritmische finesse en muzikale krokantjes toe. En Freddie Hubbard geeft het nummer tenslotte vleugels... met zijn eh, gevoelsvolle improvisatie op de bugel. Kortom, een topnummer. Eh, ik zal nog even kijken. Stanley Clark, akoestische bas. Chick Corea, piano en arrangement. Joe Henderson, tenorsaxofoon. Freddie Hubbard, bugel. Trompet, Shaka Khan, de zangeres natuurlijk. Lenny White op de drums. Prachtig, prachtig, prachtig. Maar ja, aan alles komt een eind. En ook na 6 minuten 29 eh, zit het erop. Dan kom ik bij een, een een trompetiste. Eh, dat hoor je niet zo gek vaak. Vroeger was dat helemaal moeilijk. En haar naam is Clora Bryant. Volgens mij heeft ze zelf als leider één cd gemaakt. En die was uit 1957, The Girl with the Horn. En daarvan het nummer Making Whoopi. Another bride, another groom... Another sunny honeymoon, another season, another reason to make whoopee. A mess of shoes, a gang of rice. The groom is nervous, man, he answers twice. It's really thrilling, that cat's so willing to make whoopee. what you get, folks, for making whoopee. you get folks for making whoopee, for making whoopee. Ooh, he's making whoopee. He's making whoopee. Ja, bijzondere dame Clara Bryant. En uh, had nogal last van eh, seksistische discriminatie... Eh, en had geen steun van een groot platenlabel of agent. Pas in de 50 jaar, deze is van 1957... mocht ze een eh, plaat produceren als bandleider. En dat, maar de verplichting was, Hij was natuurlijk trompetiste... maar de verplichting was dat ze er ook bij zou zingen. En dat was een verplichting om die plaat te kunnen maken. Eh, ja, toen ze eigenlijk eh, pas een beetje beroemd ging worden... toen was de jazz mainstream al overgegaan in de fusion... en daar had ze eigenlijk weinig eh, mee van doen. Kortom, toch een bijzondere dame. iets heel anders, iets nieuws. Brian Charette, een Hammond-orgelspeler... heeft een nieuwe cd uitgebracht, Power From The Air. Daar staat een heel bekend nummer op, de Harlem Nocturne. Fine Harlem Nocturne van de cd Power From The Air 2021, onlangs uitgebracht. Mooi. Eh, er is een zangeres die ik eigenlijk niet goed kende. Ben ik pas eh, van de maand opgekomen. En haar naam is Dee Daniels. En die Daniels die verbleef ongeveer in de periode 1982 tot 87 in, in, eh, in Nederland. Zij ze, dacht ik, Amerikaans of Canadees. Dat wil ik, weet ik niet met zekerheid. Eh, maar in die tijd heeft ze ook opnames gemaakt met Nederlandse orkesten. En met Nederlandse trio's. En eh, met Metropoolorkest volgens mij. En met nog een Nederlands Noordorkest geloof ik. En ja, dat is wel een bijzondere dame. Zij kan zingen als de beste. En of ze nou als solo zou staat als frontman van een frontvrouw van een trio, een big band. Eh, het maakt er allemaal niet uit. Dus het gaat haar heel makkelijk af. En dit komt van haar, eigenlijk, ik denk dat het ook haar eerste cd is. All of Me heet, deze, heet die cd. En daarin is met het eh, eh, Jack Pool trio. En daarvan het nummer I've Got The World On A String. got the world on a string. I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I've got a song that I sing. I can make the rain go in time I move my finger, lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing, long as I hold the string. I'd be a silly so and so if I should ever let go. I've got the world on a string and I'm sitting on a rainbow. Got that string around my finger. What a world, what a life. You better believe I'm in love so much. Ja, die Daniels, ik kende haar niet, maar ik heb ontdekt dat, dat ze eigenlijk heel veel albums gemaakt heeft al. En dat het een eh, bijzondere dame is met een hele bijzondere stem, vier octaven bereikt. Dus dat hebben ze niet allemaal. En zij werd begeleid door Jack van Pol eh, trio. En Jack van Pol is natuurlijk een eh, pianist, componist, presentator, weet ik veel wat hij allemaal gedaan heeft. Maar wel een mannetje, een Nederlander, Nederland geboren, maar veel actief in België ook. Die met allerlei bekende jazzmensen op het podium gestaan heeft. Maar ter ere van het feit dat de keukenhof weer opengegaan is... met een, eh, eh, een, een, een, beperkt toegankelijk publiek. Het bekende nummer Tulp uit Amsterdam. En dat staat op een cd van Jack van Pol. Eh, Live at the Crypt, een cd uit 2014. Komt-ie. Ja, het is eigenlijk best wel heel grappig om te horen. Nou, eh, ik een eh, ruim jaar niet in de jazzclubs of in... Eh, ja, geluisterd hebben. Je hoorde hier gewoon weer kopjes op een schoteltje. En je hoorde applaus. Het is onvoorstelbaar. We hopen dat het over een poosje gaat komen. Want het kabinetberaad is, van in, is al aan de gang om te kijken wat er allemaal mogelijk is vanaf 21 april. Dit was eh, Jack van Pol. Eh, ja, het volgende, ik laat een stukje horen van de nieuwe cd van uh, eh, Dr. Lonnie Smit. En het bekende nummer Why Can't We Live Together. En nou, probeer eens te luisteren wie de zanger is op dit nummer. Ja, ben er al uit wie de zanger is? Nou, dat zal ik het verklappen. Dat is Iggy Pop. Iggy Pop, die bekende van de punkband. Eh, die zanger, die rockzanger. Eigenlijk ongelooflijk. Als een crooner ziet hij gewoon mee te zingen bij eh, twee nummers op de nieuwste cd van Dr. Lonnie Smith. Eh, inmiddels ook 78. De bekende ja, hammond organisme met tulband. Wie kent hem niet? Het is natuurlijk een heel bekend nummer van Timmy Thomas. Eh, why Can't We Live Together? Nou, ik moet hem helaas afbreken, want het gaat nog wel eventjes zo door. Maar dat doen we een andere keer maar weer eens. Als je zo naar buiten kijkt, dan zie je toch die blauwe lucht. En dan weet je niet wat de temperatuur is. Maar het ziet er toch heel, heel aangenaam uit. En toen moest ik denken aan een nummertje van eh, Jill Scott. Spring Summer Feeling. Als je lang je binnen zit, <clears throat> krijg je dat gevoel. Komt van een eh, prachtige cd... Uh, Beautiful Human Words and Sounds, volume 2 uit 2004. Jill Scott, ook fijne zangeres. to keep One minute staring at the moon, next into your eyes. It's no surprise mm, that my knees weaken at the lovely words you're speaking. oh. tends to woo me. La la la la la la. It takes more than money to groove me. Ooh, ooh, ooh. Feeling the way I do, it's hard to keep focus. One minute staring at the moon, next into your eyes. takes more than ooh, material things. La la la la, it takes more than diamonds to move me. La la la la la la, it takes more than money to groove me. La la la la, it takes more get me wet Ja, ik hoop natuurlijk dat deze muziek een beetje bijdraagt aan het spring-summer feeling. Eh, wat, eh, wat je toch wel hebt als je zo langzaam naar buiten kijkt. Je ziet eh, narcissen overal bloeien. Je ziet de tulpen uit de grond komen. Kortom, het moet toch wat warmer worden. Eh, tijd weer voor een bariton saxofoonspeler. En dan heb ik het over Serge. Ja, ik weet nooit precies of je Kalof of Sjalof zegt. Die heeft ooit een cd gemaakt en die heette Blue Serge. En Blue Serge, dat is een... Een, een prachtig glinsterend meesterwerk. Waar, waarbij je eigenlijk afvraagt waarom de sax niet vaker gebruikt werd. Eh, je, je, merkt gewoon dat die eh, Serge volledige beheersing van het instrument combineert met een eh, breed scala met nauwkeurig uitgevoerde boblijnen. En een teder en uitbundige weergave van ballads. Alle nummers zijn mooi, maar ik heb gekozen voor All the Things You Are. Oh ja, ik zal even zeggen wie erop meespelen. Serge, uh, eh, saxofoon, Sonny Clark, eh, piano, Leroy Azijn op de bas, Philly Joe Jones op de drums. Komt-ie. Serge Karloff, een cd uit 1956, Blue Serge. Dat is voor de echte liefhebbers wel een must, dat cd. Prachtig. Er zitten allemaal topmuzikanten op en het klinkt geweldig. Eh, onze Nancy Harrow heeft onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht. En eh, die heet Partners 2. I don't know what kind of blues I've got. Is net uitgekomen en daar staan allerlei nummers op... en allerlei mensen die eraan meewerken. Maar er staat één nummer op en ik vermoed dat ze dan zelf piano speelt. Nancy Harrow. Het nummer heet Good Fortune Was Her Name. En dat wil ik je laten horen. Het is maar een kort nummertje op de piano. voor de echte Nancy Harrow-liefhebbers is dit een must, dit cd'tje. Want er staan echt prachtige dingen op. Het meest wordt natuurlijk gezongen. zij heeft zo'n kenmerkende stem. Maar dat zal ik een andere keer wel eens van, van draaien. Want de tijd is maar beperkt natuurlijk in twee uurtjes. Eh, wat ik eh, eh, je wil laten horen... dat is een, een, een, een reizende ster in Amerika. En haar naam is Mario Bieltsen. En ze speelt ook trombone. En die heeft een, in 2020 een cd uitgebracht, Black Bone. En daar staat het bekende nummer The Lamp, The Lamp is Low. Uh, luister maar en geniet. Ze speelt overigens trombone. Ja, prachtige cd geworden van eh, Mario Bielsen Quintet. En eh, ja, zeer de moeite waard. Beetje Latin soundachtig. Eh, gaan we over naar iets Nederlands. Dat is ook wel weer leuk om dat te doen. Dat is de Nederlandse soul band Tristan. En die hebben in deze coronatijd weer een nieuwe cd uitgebracht. What Could Possibly Go Wrong. Uh, cd 2021. Staat een mooi nummertje op. En getiteld Lauda. Komt-ie. Ja, ik vind altijd dat deze band in Nederland bijzonder ondergewaardeerd wordt. Tristan, een Nederlandse band. Eh, echt een topformatie. Ze hebben overigens een nieuwe zangeres. De vorige zangeres Evelyn Calancé, die is volgens mij verhuisd naar Ierland. En die plaatst hele mooie foto's op eh, van het Ierse platteland op haar kanalen. Terwijl de nieuwe zangeres Jessely Tetsera heet. Tess eh, en ja, mooi nummertje dit van uh, Tristan. Zeer de moeite waard. Dat was het nummer Laura. Ja, toen liep ik van de week nog tegen een, eh, een nieuwe zangeres... op die ik eigenlijk helemaal niet kende. En haar naam is uh, eh, Kari Kirkland. En eh, die, ja, die, die, heeft van alles gedaan. En... ja, en ik vind het toch wel frappant, want zij heeft een cd, Wild is the Wind heet de splinter nieuw. Er staat een bekend nummer op, Everybody Wants to Rule the World. Luister maar eens, ik vind het prachtig. There's no turning back. Even while we sleep, we will find you acting on your best. luisteren naar ZFM Jazz. En samenstelling en presentatie Alco Beuving. En ja, er zat van alles tussen deze keer. Voor mij waren de nieuwe ontdekkingen Kari Kirkland en Dee Daniels. En natuurlijk de, de bariton saxofoon. Ik had er nog nummers klaarstaan van Cecil Pine. Eh, en, maar de saxofoon de volgende keer we draaien. Ik had ook nog van de cd van Johnny Laporte. Met Oscar Benton een nummertje opstaan waar Jan Akkerman mee meespeelde. Maar de tijd is beperkt helaas. Het gaat niet allemaal lukken. Dus onder de klanken van Kadi Kirkland moet ik toch afsluiten. De volgende week op deze, voor deze uitzending zit Edward Rauwhorst hier... die ook natuurlijk zijn eigen keuze in de muziek heeft. Dat is 18 april. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. Ga er toch op uit.